Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Haagse Schilderswijk is het onrustig door een groep jongeren. De politie pakte gisteravond twee jongeren op die een brandkraan probeerden te openen. Vervolgens veroorzaakten zo'n 100 tot 150 jongeren overlast. Ze draaiden brandkranen open, staken vuurwerk af en richtten vernielingen aan. Inmiddels hebben de jongeren ook brandjes gesticht. De mobiele eenheid probeert de orde in de wijk te herstellen, maar dat is nog niet gelukt. Reizigers die terugkomen uit risicogebieden kunnen zich vanaf vandaag laten testen op Schiphol. De coronateststraat die vorige week werd aangekondigd door het kabinet... is bedoeld voor reizigers die uit een rood of oranje gebied komen. Het testen is niet verplicht. Reizigers die zich graag willen laten testen hoeven geen klachten te hebben... en zich ook niet van tevoren aan te melden. Bijna alle brandstof is weggepompt uit het schip dat voor de kust van Mauritius op een rif is gelopen zegt de Japanse eigenaar. Het schip had zo'n 4000 ton brandstof aan boord. Naar schatting 1000 ton is in de Indische Oceaan gelekt. De olie vormt een bedreiging voor de koraalriffen daar. Het schip was onderweg van China naar Brazilië... en strandde eind vorige maand in de buurt van de beschermde baai Blue Bay. In Kenia is de olifantenpopulatie in bijna 30 jaar verdubbeld... naar meer dan 34.000... Dat is gisteren bekendgemaakt op Wereldolifantendag. Kenia zegt dat er flink geïnvesteerd is in de bestrijding van stropers... en ook zijn de straffen hoger. De stropers zijn uit op de slagtanden van de olifanten... vooral voor de Aziatische markt. Het ivoor wordt daar onder meer gebruikt in traditionele medicijnen. Het weer. Vannacht blijft het warm, 20 tot 24 graden. De komende dag maximaal 33 graden. Met later op de dag vooral in het midden en noorden zware regen- en onweersbuien.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 We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like them. I like them. We way too fly to partake in all this hate we are. here. turning up. van Zandvoort, op 106.9 Ik, ik, ik, ben met die tijgers, Tiger, tiger, tijgers. En we hangen niet met liars. Liar, liar, liars. En je ex, die is de mijne. Mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tijgers, Tiger, tiger, tijgers.